When you hold and you squeeze it. You make me feel so nice when I'm around you. Wake up in the morning and I'll spend my whole life with you. The sweetness of your smile helps away with all of my fears. If it should all go wrong, my life succumbs to tears bumping so deep into anyone else but you. A place within my heart, never been so close to you. And if you want me to hang around and I'll never let go, I'll give you all my time and stick around with you for sure. But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. But you make safe in your arms like I know that you wanted to. It gives me so much joy that I can call you all of mine. Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, looking down from a bird's eye view, I see my love maker from the time that I spend with you. I'll give you anything and everything. only mate. Because I'm your only mate. Because I'm. Because you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Because you make everything alright. When you hold and you squeeze me tight. Because you make everything alright. When you hold and you squeeze me tight.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 die vorige week werd geëxecuteerd. Over de inhoud van het gesprek wil Buitenlandse Zaken niets kwijt. Gisteren moest de diplomaat ook al twee keer op het matje komen, maar hij kwam niet opdagen. Het Catharina ziekenhuis in Eindhoven mag toch hartklepoperaties uitvoeren via de Lies. Dat heeft een beroepscommissie van het ministerie van Volksgezondheid bepaald. Het Catharina was het eerste ziekenhuis in Nederland dat deze techniek toepaste. Toch wees de inspectie voor de gezondheidszorg een vergunningsaanvraag af... omdat het ziekenhuis te weinig ervaring zou hebben. Vijf andere ziekenhuizen mochten de operatie wel uitvoeren. Een beroepscommissie van het ministerie van Volksgezondheid heeft de inspectie nu op de vingers getikt. De PVV is zondag bij het NOS-verkiezingsdebat op Radio 1 vertegenwoordigd door de lijsttrekker in de Eerste Kamer. PVV-partijleider Wilders maakt vrijdag de naam van de lijsttrekker bekend. Het was eerst de bedoeling dat Wilders zelf aan het debat zou meedoen. Aan het debat van zondag wordt verder meegedaan door de lijsttrekkers van CDA en VVD in de Eerste Kamer en door de Tweede Kamerfractievoorzitters Cohen, Roemer, Pechtold, Sap en Tieme. Wie online een vakantiehuisje boekt, krijgt het nooit voor de prijs waarmee wordt geadverteerd. Dat zegt de Consumentenbond. Die wil dat vakantieparken prijzen op hun websites vermelden waarin alle kosten zijn meegenomen. Soms betalen consumenten tot 30% meer. De branchevereniging zegt dat het om maatwerk gaat en het dus niet anders kan. Het weer, zonnige periode en rond de 8 graden. Vanavond en vannacht mist en lichte vorst. Morgen begint nevelig en in de middag schijnt de zon. Dit was het. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid